Goedemiddag, ik ben Biem Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de tweede dag op rij is het aantal positieve coronatests gestegen. Het waren er ruim 5600, 240 meer dan de dag ervoor. Het goede nieuws is dat het in de ziekenhuizen wel weer ietsje minder druk is. Het eh, aantal opgenomen covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw eh, verder gedaald. Het waren er vanochtend 2201. Dat zijn er 76 minder dan gisteren. Toch worden er nog altijd veel te veel mensen ziek, zegt de patiëntencoördinator. En daardoor moeten er nog altijd operaties worden uitgesteld. En het is ook niet echt relaxed dat de besmettingen nu weer stijgen. Het ging heel snel naar beneden. Dat was mooi. En eh, dus ik word niet gelijk zenuwachtig als het even stokt. Maar het moet echt verder naar beneden. Een jongetje van 15 maanden dat begin deze week zwaar gewond raakte bij een ongeluk op de A16 is alsnog overleden. Twee auto's die richting Rotterdam reden knalden zo hard op elkaar dat het jongetje en een man van 46 bevrijd moesten worden door de brandweer. Atleten die volgend jaar meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio hoeven bij aankomst in Japan niet eerst twee weken in quarantaine. De organisatie onderzoekt andere maatregelen zoals een verplichte coronatest voor vertrek. Ze hopen nog steeds dat het mogelijk is om de Spelen met publiek publiek te houden. Ondernemers die krap bij kas zitten moeten extra op hun hoede zijn voor offers they can't refuse van criminelen die aanbieden om ze te helpen. Deze criminaliteitsdeskundige denkt dat veel mensen in deze tijd wel in de verleiding zullen komen, vooral in de horeca. Het water staat aan de lippen bij ondernemers. Eh, het geld is lastig te verdienen, zeker gezien alle aangeschepte overheidsmaatregelen. Daarnaast, criminelen zijn van alle tijden en die weten heel goed op situaties in te spelen. Dus juist nu, eh, nu het geld bij ondernemers wat minder is, maken criminele misbruik van ondernemers door hen te benaderen eh, voor misschien deelname aan hun praktijken. Dan bieden ze aan om te helpen, maar gebruiken ze intussen wel de zolder om een wietplantage te beginnen of de winkel of kroeg wordt gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Het weer, het kan even regenen, maar de zon breekt ook soms door. Het is een graad of 12. Morgen is het een groot deel van de dag droog. Wel veel bewolking dan. En het wordt 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht is bij knooppunt Eemnes eh, op de verbindingsweg naar de A1 een vrachtwagencombinatie geschaard.